Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Duitsland ingezet om hun collega's daar te helpen. Door hevige regenval staat het water in de rivier de Issel extreem hoog. De dijk bij de stad Hamminkeln, zo'n 35 kilometer van de Nederlandse grens, dreigt te bezwijken. afgelopen dagen zijn al honderden Duitse brandweerlieden bezig geweest met pompen en zandzakken. Ook in de Achterhoek is plaatselijk wateroverlast ontstaan door het hoge water in Duitsland. De Duitse marine heeft op de Middellandse Zee bijna 1300 vluchtelingen gered. Zo'n 80 kilometer uit de kust van Libië haalde een Duits fregat 485 mensen van een aantal houten en kunststofboten. Het schip nam onderweg ook nog honderden vluchtelingen op van andere schepen. Die migranten zijn naar Italië gebracht. Op een industrieterrein bij Moerdijk woedt een brand bij een recyclingbedrijf. In een loods is een stapel van 150 ton kunststofvezels gaan broeien, wat een flinke rookontwikkeling geeft. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De brandweer is bang dat de broeibrand zich ontwikkelt tot een grote brand. Ook wordt gevreesd dat de brand overslaat naar een naastgelegen loods met 1200 ton kunststofvezels. De brandweer van Moerdijk is daarom met flink wat manschappen aanwezig internetpetitie in Groot-Brittannië voor een tweede referendum is al door meer dan 2 miljoen mensen getekend. De petitie is opgezet door tegenstanders van de brexit. Volgens hen had de opkomst van het referendum donderdag minimaal 75% moeten zijn. Het Britse parlement moet de petitie behandelen. Maar premier Cameron en oppositieleider Corbyn hebben al gezegd dat er geen tweede referendum komt.